City Dijkers met het NOS Journaal. Israël zegt een reeks aanvallen uit te voeren bij de Iraanse hoofdstad Teheran en op andere plekken in het land. Het leger noemt het vergeldingsaanvallen nadat een object vanuit Iran was gelanceerd en onderschept. Even na middernacht werden ook raketten vanuit Iran afgevuurd op Israël. Daarbij vielen volgens Israël geen gewonden. In Middenbeemster in Noord-Holland woedt momenteel een grote brand. Het gaat om een bedrijfspand op een industrieterrein... waar vroeger een distributiecentrum van supermarktketen Plus in zat. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak slaan... en er veel rook bij vrijkomt. De brandweer heeft om die reden ook vannacht een NL-alert verstuurd... naar inwoners van Middenbeemster. Daarin worden zij opgeroepen om deuren en ramen te sluiten. In de omgeving is ook een sterke brandlucht te ruiken. De Tweede Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om de druk op Israël op te voeren... om tot een staakt het vuren in Gaza te komen. Het kabinet wil de EU vragen om sancties op te leggen aan twee ultrarechtse en extremistische Israëlische ministers van de regering van premier Netanyahu. Een flink deel van de oppositie vindt dat plan niet genoeg. Zij vinden dat Nederland nog meer moet doen om het geweld in Gaza te stoppen. Premier Schoof vindt niet dat het kabinet te weinig doet. Hij zegt dat de regering iedere keer weegt en stapjes neemt. De politie heeft in het Limburgse Wielren een einde gemaakt aan een dreigende situatie met een verwarde man in een huis. Sinds het einde van gistermiddag waren agenten met de man aan het onderhandelen. Maar dat verliep niet zoals gehoopt. Een speciaal arrestatieteam, de brandweer en de explosieve opruimingsdienst kwamen er daardoor bij. Uiteindelijk werd de man vlak voor middernacht opgepakt. Wat er precies aan de hand was met de man in Wielren is nog niet duidelijk. Het weer, het is droog en een graad of 11 momenteel.